Een rechtbank in New York heeft een Amerikaan veroordeeld tot 15 jaar cel voor een kaping in 1968... De man kaapte destijds een toestel van Pan Am en dwong de piloot naar Cuba te vliegen waar hij zijn zieke vader wilde bezoeken. Bij de kaping raakte niemand gewond. Na de kaping leefde de Amerikaan meer dan 40 jaar in Cuba. In 2009 kwam hij terug naar de VS, waar hij meteen werd opgepakt. In de rechtszaal bood de man excuus aan, maar daar was de rechtbank niet van onder de indruk. Na de uitspraak liet het Amerikaanse Openbaar Ministerie weten dat de celstraf van 15 jaar laat zien dat het recht uiteindelijk zegeviert. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waarschuwt consumenten voor eieren die mogelijk zijn verontreinigd met dioxine. Er zijn mogelijk 100.000 besmette eieren in de handel gekomen. Op de website van de deelstaat staan de serienummers van de besmette eieren. In zes noordelijke deelstaten mogen al meer dan duizend boerderijen geen producten meer leveren. De Britse zanger Jerry Rafferty is overleden. Rafferty scoorde in 1978 een hit met Baker Street. Het nummer met de kenmerkende saxofoonsolo werd een klassieker... Rafferty schreef eerder al het nummer Stuck in the Middle with You voor zijn band Steelers Wheel. Jerry Rafferty was 63. Voor de Nederlandse dierentuinen was 2010 geen geweldig jaar. Er kwamen zo'n 7% minder bezoekers, vooral omdat het weer zich niet leende voor een bezoek. Maar de Vereniging van Dierentuinen is toch redelijk tevreden. Abonnementshouders kwamen vaker en er waren meer bedrijfsfeesten in dierentuinen. Het weer, vannacht droog en opklaringen. Temperaturen tussen plus 1 vlak aan zee en min 5 in het zuidoosten. Overdag droog, maar in de avond.